Ook wordt het recht om vergeten te worden uitgebreid. Nu al mogen Europeanen naar Google stappen om zoekresultaten te laten verwijderen. Straks mag dat ook bij andere internetbedrijven. Daarnaast kunnen toezichthouders straks boetes uitdelen... als bedrijven zich niet aan de privacyregels houden. Beslist.nl stopt als geldschieter bij het lange baan schaatsen. Daardoor moeten coach Geert van Velde en zijn schaatsers op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Het contract met Beslist.nl liep eigenlijk nog tot en met de Olympische Spelen van 2018. Maar het bedrijf is niet tevreden met het sponsorbeleid van de schaatsbond KNSB. Beslist.nl is niet de enige sponsor die vertrekt na dit seizoen bij het schaatsen. Ook Stressless, Corendon en Continu hebben aangekondigd te stoppen als hoofdsponsor. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn incidenten op de afdelingen KNO en hoofd-hals-chirurgische oncologie. Daarna begon de inspectie een onderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van het UMC Utrecht. De Raad van Bestuur heeft veranderingen voorgesteld, maar de inspectie vindt dat die sneller moeten worden doorgevoerd. Daarom is verscherpt toezicht nodig, zegt de inspectie. De film L van regisseur Paul Verhoeven maakt kans op een Gouden Palm. De thriller gaat over een zakenvrouw die wraak wil nemen op haar verkrachter. De Gouden Palm is een van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld. Hij wordt in mei uitgereikt op het filmfestival van Cannes. Het weer, vooral in het zuiden zonnig, maar geleidelijk ontstaan stapelwolken. Vanmiddag vooral in het oosten enkele buien met kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 graden. Ook morgen enkele buien met late kans op onweer.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 We hebben weer twee uur heerlijke muziek voor je klaarleggen. We beginnen zo meteen met werkzaamheden aan de weg, uitgevoerd door Captain Sensible... En daarna komt, geloof ik, Share. Veel plezier! hit uit 1998 eh, van Cher van de LP Believe. En het nummer, dat heette natuurlijk ook Believe. En het verschil tussen het eh, jongste nummer, dit uit 1998... en het oudste nummer uit het programma is 45 jaar. En het oudste nummer komt ook in het eerste uur voor. Ik heb al vaker gezegd, ik heb het op 10. Daar staan wel duizend nummers in. En dit is er een van, Paul Carrick. Don't magazine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a trophy. places for company. een van mijn eh, favorieten bij de zangers Paul Carrick en I Need You uit 1983. Eh, We zijn alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 14 april 1966. Nieuw, viermaal. En de eerste op nummer 40, Norma Tsuniga. En de titel is al heel bijzonder. Walking My Cat Named Dog. Matsunaga, Walking My Cat Named Dog. En qua commercieel succes kan ze worden geschaard onder de noemer One Hit Wonders. Zij heeft ook nog een eh, relatie gehad met Dusty Springfield. En eh, dat heeft geduurd door het overlijden van Dusty 1999. Dat was Norma Tuniga, een plaatje hoger. The Righteous Brothers, You're My Soul and Inspiration op 39. Now. How can you walk out? No, I ain't got no. Bill Medley en Bobby Hatfield. The Righteous Brothers and You're My Soul and Inspiration uit 1966. Nieuw op 39. En op 36 alweer een one-hit wonder. Zijn gewone naam is Christopher Tidmarsh. Maar zo kennen we hem niet. Wel als Neil Christian. Nieuw op 36. That's nice. Nou kunnen we van alles doen, maar het is wel zo dat ze helemaal gedraaid moeten worden. En dat gaan we dus nu even doen. Komt hij weer opnieuw. Neil Christian. you're a good girl. Now the latest London fashions could make you look more like a star. Cause you're a good girl. Got the whole world in the palm of my hand. Since you told me I'm your loving man, and uh, baby, that's a nice Neil Christian was dit met That's Nice en die kwam binnen op nummer 36. En de hoogste nieuwe, de hoogste van de vier, die staat op 23. En dan is hij per saldo dus... De klapper van de week, week, week. En dat is deze keer 11 Spoonful van Day, met Daydream op 23.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 En ook op de instrumenten werd niet gespeeld door leden van Crosby, Stills en Nash. In plaats van Crosby was wel aanwezig Timothy B. Schmidt van de Eagles. En die zong dus mee op Wasted on the Way. Zijn we toe aan de tip van Willem en die komt van de LP Tusk van Fleetwood Mac. Een compositie van Stevie Nicks en dan is het eigenlijk al een garantie voor een fantastisch mooi nummer. Hier is de tip van Willem, Sarah. album Task uit 1979. Je hebt dit eh, nummer in twee uitvoeringen. Die van eh, zes minuten en nog wat. En ook de single-uitvoering van 4,5 minuut. Maar we hebben maar de LP-versie gekozen. Gewoon zo mooi. De tip van Willem, Sarah van Fleetwood Mac. Toen ik de volgende plaat, het intro daarvan, eh, voor het eerst hoorde... dacht ik dat Jimi Hendrix weer terug was. Maar nee, het was Prince. ja, je kan... Eh, ook dit is weer zo'n zo'n gevalletje van net niet. Dus we gaan het gewoon weer opnieuw proberen. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call. Nou ja, dat was Prince met Purple Rain. En van de Prince gaan we naar de King. Naar Elvis Presley. En die maakte in 1962 eh, een film die heette Kid Galahad. En daar stond ook weer een nummer op, eh, op die eh, plaat die daar vanuit kwam. En die haalde weer de top 10 in Amerika en niet alleen daar. En dat heette King of the Whole Wide World. poor man wants the oyster, the rich man wants the pearl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Come on and sing, sing, sing. Uh-huh. Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world rich man wants the princess, a poor man just wants a girl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king Now the whole wide world. Come on and sing, sing, brother, sing. Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's the king Now the whole wide world. man wants to be a rich man. A rich man wants to be a king. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king. Oh, the wide world. sing. Sing, uh-huh. the man who can sing when he hasn't got a thing, a king. the wide world. wide world, the whole wide world, Love the whole wide world. was hem King Elvis Presley met eh, The King of the Whole Wide World. En op dat plaatje speelde mee onder andere Scotty Moore en DJ Fontana. Maar op andere nummers speelde ook weer Hal Blaine mee op de drums. En Boots Randolph die eh, speelde de sax. En de Jordaniers zorgden voor de backing vocals. Dit was Elvis Presley. En dit is eh, Rod Stewart. Saddle van Russ Conway was dit. Uit 1959. Het volgende nummer is het oudste nummer van deze eh, matchbox uit 1953. De opname, eh, de compositie komt uit 1913. Under the Bridges of Paris. Vandaag gezongen door Eartha Kitt. Sous les ponts de Paris Que descend la nuit. Toutes sortes de gueules se foule vie en cachette. Et sont heureux de trouver une cochette. Hôtel du curandeur où l'on ne paye pas cher. Le peu fin et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. sur les ponts de Paris. Quel rendez-vous! My darling, why I sing this song is easy to explain. It tells what happens all along the bridges of the Seine. The vagabonds go there at night sleep all their troubles away. But when the moon is shining bright, my heart wants to sing it this way. How would you like to be down by the Seine with me? Oh, what I'd give for a moment or two under the bridges of Paris with you Darling, I'd hold you tight, far from the eyes of night. Under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. Mm, je vous apporté mes bras. Je vous apporté je vous apporter all my love. Sur le pont de Paris, lorsque descend la nuit, under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. I'd make your dreams come true. Eartha hit en Under the Bridges of Paris was dit uit 1953. En dan sluiten we af met eh, een top 100 hit uit 1968. Donovan en The Hurdy Gurdy Man aan het einde van het eerste uur. Thrown like a star in my vast I open my eyes to take a peek. to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, sad. Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy, gurdy Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy, gurdy Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity.